Jelle Seubring met het NOS Journaal. Demissionair minister De Jonge staat bij de komende verkiezingen niet op de lijst van het CDA. In opeen zei hij dat die stap niet logisch is. De Jonge ziet zichzelf ook niet terugkeren als partijleider van het CDA. De nieuwe verkiezingen zullen waarschijnlijk in november zijn. Veel organisaties en bestuurders maken zich zorgen dat veel zaken stil komen te liggen door de val van het kabinet. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de uitblijvende stikstofaanpak. En gemeenten zijn bang dat de situatie rondom de opvang van asielzoekers verslechtert... doordat de spreidingswet er mogelijk niet komt. Oekraïne gaat de clustermunitie die de Verenigde Staten binnenkort leveren... niet inzetten op Russisch grondgebied. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. De clusterbommen worden volgens hem alleen gebruikt op door Rusland bezette delen van het land. Gisteren kondigde de VS aan dat in hun nieuwe steunpakket ook clustermunitie zit. Het gebruik daarvan is omstreden omdat er bij een ontploffing meerdere mini worden verspreid. Die kunnen ook jaren later nog exploderen en burgerslachtoffers maken. Het KNMI heeft voor komende middag en avond code oranje afgegeven voor het oosten en zuidoosten van het land... Daar worden in de middag zware onweersbuien verwacht. Er is kans op zware windstoten tot 100 km per uur... en hagelstenen van 2 centimeter of groter. Daardoor kan schade ontstaan, waarschuwt het KNMI. Code oranje geldt vanaf 2 uur middags voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. In de andere provincies geldt code geel. In de loop van de avond trekken de buien weer weg. Het weer. Vannacht blijft het warm met zo'n 19 graden. In het westen kan nog een buitje vallen. Later vandaag veel zon en broeierig warm met maximaal 34 graden.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 Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Hace rato tengo sed. Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué quedo con de más quería queriendo beber De una copa vacía ah, ah, ah. Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención oh, oh. No hay que ser pobre, está pendulza el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo si no sintiera nada.